Gert met het NOS-journaal. Het leger van Soudaan en de paramilitaire RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Die hebben bemiddeld tussen de strijdende partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat morgenavond in. De afgelopen weken zijn in Soudaan vaker afspraken gemaakt over een bestand, maar daar kwam niets van terecht. In Bloemendaal aan Zee is vannacht het strandpaviljoen Bloomingdale Beach Club door brand verwoest. De weg naar het strand werd afgesloten, zodat watertankwagens af en aan konden rijden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur om zich heen greep. De brandweer gebruikte tankwagens omdat er dan een constante aanvoer van bluswater is, zijn woordvoerder. De kampioen van de eerste divisie, Heracles, maakt vanmiddag geen rondrit op een platte kar door Almelo... voorafgaand aan de huldiging in het centrum. Aanleiding is het ongeluk gisteren met een kampioenswagen in Ierseke. Daarbij kwam een meisje van vijf om het leven. Heracles zegt mee te leven met de nabestaanden... en vindt het daarom niet gepast om met een platte kar een rijtoer te maken. Ook het Russische ministerie van Defensie zegt nu dat de Oekraïnse stad Bakhmut volledig is ingenomen. Gisteren zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al dat ze de controle hebben over Bakhmut. Maar Oekraïne zei toen dat er nog hard wordt gevochten. Of de Russische claim klopt is niet onafhankelijk bevestigd. Sinds de zomer is er om Bakhmut gevochten. De stad is volledig verwoest. Een vrouw die beweerde dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze had gezegd dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man had gekregen... maar die bleken door haarzelf te zijn geschreven. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Het weer zonnig, middag meer bewolking met in de avond in het oosten en noorden kans op felle buien met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N200 Zandvoort-Haarlem is in beide richtingen dicht tussen Zandvoort en Bloemendaal. Dat komt door opruimwerkzaamheden.